De lichamen werden gevonden in de buurt van Duinkerken. Volgens de politie heeft de schutter zichzelf aangegeven op een politiebureau. Het gaat om een man van 22. In zijn auto werden wapens gevonden. Over een motief is nog niets bekendgemaakt... maar volgens Franse media had de man een zakelijk geschil met het bedrijf van een van de slachtoffers. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een aanzienlijk aantal Noord-Koreaanse militairen inzet... om Oekraïense troepen uit de Russische regio Koersk te verdrijven. De Oekraïense troepen vielen in augustus de Russische grensregio binnen... en hebben nog steeds de controle over enkele plaatsen. Volgens Zelensky zet Rusland inmiddels een flink aantal soldaten uit Noord-Korea in tegen de Oekraïners. Oekraïne en Zuid-Korea hebben eerder al gezegd dat er in totaal meer dan 10.000 Noord-Koreaanse militairen meevechten met Rusland.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 Mango heeft 2500 winkels in 120 landen. Het weer, af en toe nog wat regen. Later vanavond en vannacht trekt de regen naar Duitsland weg en is het 2 tot 6 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt en valt er ook af en toe wat regen.